Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De vindt dat een kwart van de veehouders onmiddellijk het gebruik van antibiotica moet verminderen. Ze gebruiken soms wel 15 keer zoveel als gemiddeld. Veel gebruikers worden benaderd voor het maken en uitvoeren van een plan om het gebruik van antibiotica te verminderen. Boeren die niet meewerken kunnen maatregelen verwachten van de Voedsel- en Warenautoriteit. De FBI heeft samen met opsporingsdiensten 24 mensen opgepakt die worden verdacht van grootschalige creditcardfraude. De verdachten werden gearresteerd in Europa, de VS, Australië en Azië. De Amerikaanse politie noemt het de grootste actie ooit tegen hackers die handelen in gestolen creditcardgegevens. De operatie duurde twee jaar. In die periode lokten undercover-agenten de hackers in de val met een nep-website. Die leverde uiteindelijk gestolen informatie op die gelinkt was aan onder meer American Express en Mastercard. Zo'n 400.000 mensen hadden voor ruim 200 miljoen dollar gedupeerd kunnen worden, stelt de FBI. De beroepsvereniging van tandartsen is verbijsterd dat een Kamermeerderheid het experiment met vrije tarieven wil stopzetten. Uit een onderzoek blijkt dat de tarieven bijna 10% zijn gestegen. De tandartsen zeggen dat het onderzoek van de Nederlandse zorgautoriteit ondeugdelijk is uitgevoerd. En ze bereiden juridische stappen voor. De politie in Brabant heeft vijf mannen opgepakt. Die worden verdacht van het stelen en doorverkopen van harde schijven. De actie gebeurde in samenwerking met een particulier onderzoeksbureau. Het is voor het eerst dat er succes wordt geboekt door samenwerking van politie en zo'n bureau. De Britse koningin Elisabeth heeft vandaag in Noord-Ierland een dienst in een katholieke kerk bezocht. Dat is bijzonder omdat de koningin zelf Anglikaans is. Noord-Ierland werd lange tijd verscheurd door de strijd tussen katholieken en protestanten. De koningin is twee dagen in Noord-Ierland in het kader van haar diamanten jubileum.